En een voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het extra geld dat verpleeghuizen de komende jaren krijgen... moet worden besteed aan het aannemen van meer personeel. Dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid tegen de Volkskrant. Als het geld ergens anders heen gaat, wordt het teruggevorderd, zegt De Jonge. Volgend jaar krijgen verpleeghuizen 435 miljoen euro aan extra budget. Daar moeten 10.000 extra zorgmedewerkers van worden betaald. Bij een schietpartij in de Utrechtse wijk Overvecht zijn vannacht twee mannen neergeschoten. Een van hen is er slecht aan toe. Volgens RTV Utrecht zijn er tientallen kogelhulzen gevonden. De dader is er vandoor gegaan in een auto. Het is niet bekend of er al iemand is opgepakt. De stroomstoring op de drukste luchthaven ter wereld in Atlanta is opgelost. Door de storing werden gisteren meer dan duizend vluchten geannuleerd. Passagiers op de luchthaven moesten in donkere hallen wachten op informatie. Oorzaak van de stroomstoring op de luchthaven van Atlanta was een brand in een ondergronds elektriciteitssysteem. Dankzij een nieuwe meetmethode voldoet de NS dit jaar aan de norm voor het aantal zitplaatsen in treinen op de hoge snelheidslijn. De NS kreeg al twee keer een boete voor een tekort aan zitplaatsen. Bij een derde boete kan de HSL aan een andere vervoerder worden gegeven. De NS kijkt bij de nieuwe rekenmethode naar een gemiddelde van 12 treinen in de spits in plaats van alleen de drukste trein. Daardoor is de kans op een zitplaats op papier bijna 10 procentpunt hoger dan vorig jaar, blijkt uit de jaarrapporten. In Den Bosch is afgelopen avond opnieuw een bedrijfswagen in brand gestoken... in dezelfde wijk waar eerder auto's van dakdekkers zijn uitgebrand. De auto is zwaar beschadigd en weggesleept voor spooronderzoek. In de wijk Merendonk zijn dit weekend al vijf bedrijfswagens van dakdekkers uitgebrand. Vermoedelijk in verband met een concurrentiestrijd tussen dakdekkersbedrijven in Den Bosch. Het weer, de regen trekt de komende uren weg. Daarna blijft het op de meeste plaatsen droog. Met in het oosten veel bewolking, 2 graden daar. In het westen ook zon, daar maximaal 8 graden. Morgen nog wat zon, daarna meer bewolking. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude 7 kilometer. Kost ongeveer drie kwartier extra. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen, 15 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht, vertraging veel meer dan een uur. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Wadenooien, 15 kilometer, kost je bijna drie kwartier. De A27 van Breda naar Gorkum bij Avelingen, 12 kilometer, kost je ruim 20 minuten. Ook 20 minuten oponthoud op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum, 5 kilometer. En op de N207 al van de Rijn richting Hillegom bij Leimuiden 6 kilometer kost je ook 20 minuten extra.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 All I want for Christmas is you, nothing old, oh, nothing new. Borrowed blue, I'm afraid nothing else will. that's the rules. And how will you resist me? ZFM jullie allemaal fijne...